niet te weg te komen Jezus wordt vanaf de wal Wat in het zweet, wakker schrikken Geef je kracht en hoge stem uit Kreuna, Kreuna Elke hel is een betaald Ik werd elke nacht en monen Jij boezem, maar geen als niet Moet mijzelf elke nacht kronen another wonen niet meer op mijn drie En dan jouw geest Het is kleurenblind en kan geen diepte zien De dimensies die ik ken Houden niet meer op mijn drie En dan jouw geest zo Het is kleurenblind en kan geen diepte zien Ik ben elke nacht demonen Jij boezem geen het Moet mijzelf elke dag kronen Kies mijzelf op koning het elke nacht demonen Jij ze mijn been en wind Moest mijzelf al kunnen tronen Kies mijzelf een in. Mijn rijk is groter Amsterdam, je weet er niet